Waterwalgemoed met het RWS Dankzij camera's gebruiken bij het opsporen van de voertuigen... apparatuur die kentekens kan herkennen. In drie jaar tijd zijn hierdoor bijna 550 gestolen auto's teruggevonden... met een gezamenlijke waarde van 3 miljoen euro. Naast camera's boven de weg maken verzekeraars gebruik van auto's met scanapparatuur. En verder wordt in Amsterdam de scanapparatuur van parkeerwachters ingezet... om gestolen auto's te vinden. De sportwethouder van Den Haag herkent zich niet in klachten van het personeel van het zwembad Zuiderpark. Daar zouden jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst voor grote problemen zorgen. Bezoekers en medewerkers zouden worden uitgescholden en bespuugd. Volgens de wethouder is het aantal incidenten in het zwembad wel gestegen, maar moeten de zaken niet te groot worden gemaakt. De hoge leidinggevende binnen het OM die is geschorst voor betaalde ontucht met een minderjarige is de tweede man van het functioneel pakket. Dat houdt zich met, bezig met de bestrijding van milieucriminaliteit en fraude. De man is volgens NRC op vrije voeten en werd vandaag verhoord. De verdachte werkt sinds 2007 voor het OM en werd vorig jaar benoemd tot plaatsvervangend hoofdofficier. Vorig jaar kregen veel meer buitenlandse automobilisten een Nederlandse verkeersboete in de bus. In 2016 zijn er ruim 975.000 boetes naar het buitenland verstuurd. 30% meer dan in 2015. Sinds vorig jaar is het makkelijker geworden om de adressen te achterhalen van buitenlandse verkeersovertreders. Veel Europese landen wisselen tegenwoordig kentekengegevens uit. Boetes voor bijvoorbeeld snelheidsovertredingen en door rood licht rijden worden geautomatiseerd doorgestuurd. Het weer nog vanavond in het noorden en westen al wat meer bewolking. En vannacht is het overal bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog.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 Yes, 911, cause I have a problem. She left me in shock with my arteries broken. They defibrillate, and I'm exhausted and dead from watching it dim. The siren. No, I never learned that losing relations is the medical term for endless frustration. Now the cat's scanning. vorig jaar hadden wij nog zo'n leuk indie bandje uit Den Haag. Maar die jongens zijn ermee gestopt. De Levi's. Nou, als ik eh, dit hoor, dan denk ik... Uh, Haarlem is er weer een rijker. Eh, maar die hebben wij al gespot. Want die jongens die hebben eerder meegedaan aan de Rob Akda Award. We hebben het over Pansy. Morgen, als je niks te doen hebt... dan kun je de EP gewoon live beluisteren. In Zandvoort, jazeker. Bij ons zelf in de achtertuin op het strand bij Rapanui. Daar gaan de jongens om 8 uur dit presenteren. Eh, dit is de single, de officiële single van de EP Lost in een Cardboard Box. Zo heet de EP en het nummer dat heet Ambulance. Goed, dan weten we dat ook weer. Eh, we gaan weer verder met eh, waar we gisteren gebleven waren. Want er waren een aantal mensen, nou behoorlijk wat mensen op de been in Paradiso. Want daar presenteerde de Cosmic Carnival hun nieuwe album The First Flowers grote band inmiddels eh, geworden. 2009, ik hoef bijna eigenlijk niet eh, veel meer te vertellen. Grote prijs van Nederland eh, gewonnen. En in 2014 hebben ze geloof ik ook nog in de Global Battle... of ja, zoiets. De Global Band Battle of the World meegedaan. Daar kwamen ze tot in de finale, maar ik geloof niet dat ze het hebben gered. uiteindelijk hebben ze wel meegedaan. Ze zijn naar Thailand geweest en noem maar op. maar inmiddels hebben ze ook ja, ergens rond het einde van 2014 nog een korte live tournee hebben ze een aantal nummers ook live weten vast te leggen. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Er zijn ook weer gewoon nieuwe nummers geschreven. En wie doet dat dan onder andere? Nou, dat is eh, met name Nick Schuiten die dat eh, vooral doet. En eh, ik heb hem even vluchtig af zitten luisteren vandaag. Want eigenlijk is hij vandaag echt, echt gepresenteerd. En is hij ook te krijgen. Dus, ja, zeggen wij dan ook... Daar gaan we er ook wat mee doen natuurlijk. dit is ook een van de tracks die op dat album staan van First Flower Burning Wire van The Cosmic Carnival. rumors in the air got lost in the fog. And the sound of the waves crashing on the dock. I'm restless and tired like a dog. Another step, another mile. I can't afford to stop. There's a million ways to sink a ship, and there's a thousand ways to get rid of it. But all I wanna do is sail away with you. But all I wanna do is sail away with you. Ja, en eh, dat is ook heel erg leuk. Eh, twee Rotterdamse acts bij elkaar. Want de Cosmo Carnival komt uit Rotterdam. Maar deze Corvin Festival komt daar ook vandaan. Two Million Ways hoorde je. Eh, het is heel leuk als je ineens op zo'n moment in die Rotterdamse muziek zien verzeild raakt. daar ben ik wel een paar keer geweest in Rotterdam. Leuke stad. Sowieso ook een aantal goede plekken om, om te komen waar muziek wordt gemaakt. Eh, zelf ben ik eh, bij eh, zo'n ja, zo'n ondergrondse geweest waar ze <laughs> jazz spelen. Bird, daar ben ik geweest. maar goed, er zijn nog meer. Ik geloof uh, bij Grounds ben ik geloof ik denk ik geweest. En ik dacht ook nog bij de Popunie. De Popunie dat dateert dus weer van vijf jaar terug. Toen ik het eerste album van de Cosmic Carnival heb mogen zien. Namelijk Go Home. En <laughs> die titel ben ik ook weer helemaal uit zit helemaal uit mijn, eh, uit mijn systeem. Eh, maar goed, eh, <laughs> zal ik me toch even erbij halen. Ehm, ja, grappig is dat als je dat ineens niet meer weet. <laughs> Erg! <laughs> waar, waar, is dat nou? oh, Change the World and Go Home. Ja, zie ik. Daar, daar staat hij. Kijk, dat was het eerste album. En wie speelde toen daar in het voorprogramma... De mannen van Alaska, die je in het eerste uur hebt kunnen horen. Want die waren op dat moment ook uh, bezig om hun album aan de man te brengen goed, dat zeggende gaan we terug nog naar vorige week. Want vorige week, toen heeft hier een eh, wat eh, luidruchtig bandje eh, ska-muziek lopen spelen. nou, luidruchtig waren ze wel, maar het geluid viel binnen de perken, toch Marcus? Want, zo, want we hebben toch nog even een beetje ja, zitten meten. Ze gingen, wel redelijk hard, maar niet te hard. Niet te hard. En dan konden we ze ook nog redelijk plaatsen. Maar de blazers hadden ze thuis gelaten. Die hebben ze niet meer mee. die hebben ze niet meer, geloof ik. Die hebben ze niet meer. Eh, ja, was, nog wel, nog <laughs> de plaat, maar eh, niet bij live optredens. Niet bij live optredens, nee. Maar goed, eh, de ska-muziek is er nog steeds. jongens uh, hebben nog altijd één missing link. Ja, we, hebben een beetje moeite om het een beetje aan de man te brengen. Want ja, we hebben niet een echte klant die voor ons de boekingen zelf... dat moeten we allemaal zelf doen. Ja jongens, dan moet je er echt een beetje aan sjorren. En uiteindelijk is die toch, toch best wel een radiowaardig nummer geworden. Stoorzender van The Soundabout. Hoe kan ik houden als jij me niet verdrietig maakt? Verdrietig maakt met wat je doet. Hoe kan ik houden wanneer je daar zo zielig staat? Het gaat je slecht, maar het gaat goed. Wat kan ik anders dan je ver achter? Luister niet naar mij. Luister naar niemand, want je houdt niet van hiaten. Je loopt het vol, maar dat maakt niemand blij. gangster. Het is onbeleefd Eh, dit eh, nummer van Rufaida. Tegenwoordig gaat zij onder, eh, een beetje onder de eigen naam verder. De Southbound, waar ze eerder eigenlijk haar nummers heeft uitgebracht. Dat heeft ze achterwege gelaten. En Berlin is duidelijk min of meer een lofzang. Nou ja, lofzang in ieder geval. Een, een beschrijving van hoe zij de stad Berlijn ziet. En dat kan ook niet anders, want uh, Rufaida is met Southbound... Ehm, heeft ze de nummers eh, deels opgenomen in Rotterdam en deels ook in Kopenhagen. De band heeft toen voor een deel ook uit Denen en uit uh, Nederlanders eh, bestaan. En ik meen dat Joost de Wesseling de enige is die, die er toen ook heeft begeleid toen zij hier in de studio was. Dat dateert ook alweer van, ik dacht alweer twee jaar terug. In 2015 zijn ze hier geweest. En eh, daar hebben we toch nog een hele mooie opname van, eh, van liggen. Eh, die is trouwens vakkundig heel erg mooi afgewerkt door Marcus van Dam. Dus die zullen we nog wel eens een keer uit de mottenballen halen. Want het blijft een hele mooie versie die ze toen hebben gespeeld. Het was toen de tijd een van de singles die ze hebben naar voren geschoven. Ehm, ik had min of meer op de Facebookpagina van mijzelf, maar ook van Alternative FM dat de Zwolse band Aspen Gams weer van zich laat horen. En dat doen ze dan ook. Ik beschouw de band toch als lichtelijk eh, de, de editors van de Laaglanden. Eh, Silent Closure heet eh, de EP. En dit is het laatste nummer wat daarop staat. dat nummer dat heet Ecstasy. Split into a dream that to rise and come with me. Traveling in my time machine, working hard to nail my dreams, special. Me. En eh, zij heeft eh, eh, een, paar weken terug, ik geloof in de tijd dat wij hier aan het hardlopen waren in het dorp. En we bezig waren met de run, Toen presenteerde zij haar nieuwe album, een echt compleet album. Lakshmi in Sounds in Haarlem. En, want dat is ook haar residentie. In Haarlem woont ze tegenwoordig. En eh, dit eh, is een van de tracks die ik gewoon geweldig vind. Ik vind het tot dusver gewoon de beste eh, track die er gemaakt is in 2017. En daarom zit hij er ook gewoon in. I'll Be On My Way van uh, Lakshmi dus. daarvoor hoorden we de, Aspen Games en Silent Closure en Ecstasy. dat is het, de track van de EP die je hebt kunnen horen. En die jongens die hebben dus weer een compleet nieuw materiaal. Eh, daar waar ze mee op de proppen gekomen. Nou is er een, eh, een muzikant. Hij is hier ook eh, geweest. Een, een, man die zich bezighoudt met het Amsterdam Singer-Songwriter Guild. Maar hij heeft af en toe ook nog een programma bij de Amsterdamse radio. En dan heb ik het over Half Height. En hij druppelsgewijs uh, gooit hij dan weer zijn nieuwe single uh, erop. En dan krijg je zo'n <laughs> melding van Bandcamp. ik heb er weer een. Nou, vandaag heeft hij er weer een. Nou ja, vandaag, eh, gisteren of in ieder geval van de week... heeft hij weer een eh, nieuwe single eh, erop gezet. En dat is de single die je dus nu gaat horen. Dat nummer dat heet Too My Soul. bed together Wasting all those thoughts Whatever have you done to my heart Not so long ago scary, all those things we've been doing. Looking at our love go to ruin. We just climbed so high just to get so low. Saying, Is this all the love that I got when I started? How come you get something I know is half hearted? What about the love that you once gave to my soul? To my soul to my soul. Your heart beats like a hammer to my soul. Yeah, to my soul. When I'm in my room and I can't sleep, I sit alone and pray for the love that will come my way. And I know that someday you'll be passing by. I think about myself and I start to cry saying? Is this all the love that I got when I started? How come you give something I know is half hearted? What about the love that you once gave to my soul? To my soul. To my soul. Your heart beats like a hammer to my soul. To my soul to my soul. Yeah. Your heart beats like a hammer to my soul. To my soul. to my soul nou weet ik het niet helemaal zeker hoor. Eh, maar goed, eh, Vuur en Vlam, dat is eh, een soort bandje wat, wat Ro ook doet. Maar dat is meer eigenlijk het, het verhaal van, van, van ja jongens, als je een band nodig hebt op feesten en partijen, dan komen ze dus langs op 2000 werk en noem maar op. Maar ik zit met stijgende verbazing te kijken. Want op een gegeven moment zit ik op dat, op dat verhaal Vuur en Vlam. Want dat is de band waar ik het over heb dan zit ik te kijken en ik kijk naar die foto's eh, die, eh, die erbij horen. En op een gegeven moment denk ik, ik lijk wel of ik daar iemand op herken. En dan nou weet ik het niet helemaal zeker. Maar goed, uh, Ro mag nog eens eventjes dit programma terug beluisteren. Maar hij maakte dus deel uit met, met nog iemand die daarin zit. En die dame dan. En die dame die heet Martine. En dan zit ik nog even goed te kijken. En dat moet bijna wel de zus van de voormalige toetsenman bij Alaska geweest zijn. Martine Bond van, jawel, eh, die wij hier ook hebben gehad. Nou, eh, dat betreft, ik ga nog eens eventjes eh, terug in de archieven. En we komen dit tegen. Een opname die wij hebben gemaakt van haar optreden hier. En dat was toen omdat zij een, een, een, album heeft uitgebracht. Bitter Sweet Love heette het. of Love Hate Fate. Dat was, was, het, was het album. En eh, daar heeft ze dus, eh, dus een aantal akoestische tracks eh, laten spelen. En dit hebben wij toen op een gegeven moment vastgelegd. Martine Bond met On The Run. Juist hem. Dat was hem dus. Eh, deze Martine Bond. Dus eh, wat, dit betreft, ja, het, eh, het is wel heel erg grappig. Net op het moment dat ik wil reageren op een post van onze vriend... ja, hoe kan het ook anders? Roll Halfheid. loopt die plaat af. Nou, ik ga hem gelijk meteen hup, deze drift in gooien. Trip to Dover met Albu Juliet. dat was hem. Sammy Stereo was dat. En Loneliness at the Door. Het eh, behoort tot een groter repertoire van, eh, van de band. Want de band heeft in eh, februari het album uitgebracht. Er stonden meer tracks op. We zullen eens even kijken of ik daar nou toevallig ook nog wat aan zou <laughs> kunnen komen. Want maar goed, ze zullen ook zeer binnen... Nee, dat zijn ze al geweest. De bakkerij in Castricum waren ze de afgelopen week. Maar ze zullen nog eh, gaan eh, komen bij de Engel in Den Helder. Dus je kunt ze nog zien. Dit is Crimson Ink. En die jongens die komen uit eh, wijk bij Duurstede in de, de provincie Utrecht. Maar wel heel erg mooi. Cold Black Crown. Let's celebrate life one more time. Let's make love underneath the oak tree. You will give your heart. I give you mine. Eh, boekingsbureau. Dare to Run Management die had eh, mij er even op gewezen. Dat is uh, met uh, Keuzerun uit Rotterdam. Ja, hoe kan het ook wel anders? En dan kom je ineens uit bij een band die ineens bij Wijk bij Duurstede vandaan komt. En dit was hem. En grappig is de clip ook. het is een, een aftiteling en daar hebben ze dit nummer bij gemaakt. Cold Background. Zit een beetje in eh, de lijn van eh, Rivers bijvoorbeeld. Hè? Een beetje country en Yellow Grass. Daar moet je het een beetje in, eh, in plaatsen. Als je in hokjes denkt hier in Nederland. Ja, dat doen toch de meesten. En dan kom je al gauw bij dit soort uh, flauwekul uit. Nou, dan is het ook weer een beetje het einde van dit programma. Dan zeggen Marcus en ik altijd weer in koor tot, volgende, week. En eh, volgende week eh, is er gewoon denk ik ook weer een reguliere uitzending. Ja, we hebben er dan op Koningsdag eh, nog, nog eentje. maar de week erop, dan wordt het even wat zeuren.